Kasper Meijer met het NOS-journaal. Afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 73.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd. Het zijn er iets minder dan een jaar eerder. Toen waren het er bijna 75.000. Dat was het hoogste aantal in 10 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit jaar zullen er minder huizen bijkomen... omdat er na 2021 minder bouwvergunningen zijn afgegeven. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een raket uit de lucht geschoten... die was afgevuurd vanuit Houthi-gebied in Jemen. Volgens de VS was de raket afgeschoten in de richting van de Rode Zee. Houthi-rebellen vallen geregeld schepen aan in de Rode Zee en de Golf van Aden. Ze zeggen dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Vanwege de beschietingen hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... tegenaanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen in Jemen. In Duitsland is een verpleegkundige aangeklaagd die 137.000 euro zou hebben gestolen van coronapatiënten. De man zou hebben toegeslagen in 2020 en 2021 toen hij werkte in een Berlijn ziekenhuis. De slachtoffers waren allemaal coronapatiënten die op de intensive care lagen. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie stal de man bankpassen uit de kamers van de patiënten... en heeft hij daarmee grote hoeveelheden geld opgenomen of overgeboekt. Van de twaalf slachtoffers zijn de meeste niet meer in leven. Voormalig rallyrijder en Parijs-Dakar-winnaar Jan de Rooij is overleden. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Middelbeers, schrijft Omroep Brabant. De Roy was vrachtwagenchauffeur en won in 1987 in een DAF als eerste Nederlander de beroemde Woestijnrally... die in 1979 voor het eerst werd georganiseerd. Hij deed in totaal 13 keer mee aan Parijs-Dakar.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 And I touches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.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 Dat was het hoogste aantal in 10 jaar. Na de vijfdaagse spoorstaking in Duitsland van afgelopen week... begint vanavond een staking op Duitse luchthavens. Beveiligers op 11 vliegvelden leggen het werk neer... omdat ze meer salaris willen vanwege de hoge inflatie. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd. Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zover komt in de Champions League.